uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De werkloosheid in Nederland is opnieuw licht gedaald. In juli waren er 603.000 werklozen. Dat zijn er ruim 20.000 minder dan drie maanden geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling wordt toegeschreven aan de aantrekkende economie. En die leidt tot meer vertrouwen, meer geld uitgeven en minder werklozen. In het water rond de rampplek in de Chinese stad Tianjin zit veel te veel cyanide. Dat blijkt uit tests in de rivier, de zee en in het grondwater. Op een plek in de buurt van het terrein waar chemicaliën explodeerden zat 277 keer meer cyanide in het water dan acceptabel is. Volgens de autoriteit is het drinkwater in de stad wel veilig. Bij de explosies kwamen zeker 114 mensen om het leven. Bouwbedrijf BAM heeft in de eerste helft van het jaar een kleine winst geboekt. De winst komt uit op 4,7 miljoen euro. Vorig jaar leed Nederlands grootste bouwer over het hele jaar nog een verlies van meer dan 100 miljoen euro. BAM verkocht meer woningen die ze zelf hebben ontwikkeld en ook steeg de verkoop aan particulieren. De Duitse oud-minister Egon Baar is overleden. Baar was lid van de sociaal-democratische SPD... en de man achter de West-Duitse ontspanningspolitiek in de Koude Oorlog. Zijn carrière is nauw verbonden met die van de vroegere Duitse bondskanselier Willy Brandt. Onder Brandt zocht Duitsland toenadering tot de Sovjet-Unie, Polen en de DDR. Baar was de architect van de Oostpolitiek. Hij onderhandelde met Moskou en Warschau om de betrekkingen te normaliseren. Egon Baar was 93 jaar. Langs de wegen in België staan honderden illegale flitspalen. De politie is vergeten om ze aan te melden bij de Belgische privacy-waakhond. Dat is daar verplicht, omdat bij de verwerking van de boetes gebruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens. Dat de camera's die er vaak al jaren staan niet voldoen aan de regels werd ontdekt door een automobilist. Die kreeg een boete en stapte naar de rechter. Daar werd hij in het gelijk gesteld. Het weer geregeld zon, er zijn ook wolkenvelden.